Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De politie heeft drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Arnhem van afgelopen donderdag. Het gaat om twee Arnhemmers van 30 en 57 en een man van 41, van wie de wonen of verblijfplaats onbekend is. Het drietal werd opgepakt na onder meer tips en camerabeelden. De burgemeester van Arnhem, Marcouche, noemt het een hartverscheurende gedachte... dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Afgelopen donderdag zijn meerdere historische panden met winkels en woningen verloren gegaan... door de brand in het centrum van Arnhem. Het dodental door het geweld in het noordwesten van Syrië is verder opgelopen tot boven de duizend, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Zaterdagmiddag werd nog gesproken over ruim 600 doden. De gevechten in het kustgebied braken donderdag uit. Het is het bloedigste geweld sinds de val van het regime van Assad afgelopen december troepen van de nieuwe Syrische machthebbers staan tegenover aanhangers van de verdreven president. Volgens het Syrische observatorium zijn bij het geweld bijna 750 burgers omgekomen. Emeritus bisschop Philippe Beer is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was tien jaar bisschop van Rotterdam tot hij in 1993 onverwachts en om onbekende redenen aftrad. In 2011 concludeerde een commissie dat hij geen maatregelen had genomen tegen priesters die zich schuldig hadden gemaakt aan misbruik. Atlete Lieke Klaver is Europees kampioen op de 400 meter. Na een spannende finale op de EK Indoor in Apeldoorn... finishte Klaver in een tijd van 50 seconden en 38 honderdste. Het is voor Klaver haar eerste individuele gouden medaille op een internationaal eindtoernooi. Het weer, vannacht helder bij een graad of 3 met lokaal wat mist. Vanaf de ochtend en de rest van de zondag een hoop zon. Het wordt 11 graden op de Wadden tot maximaal 19 graden in het binnenland. Na het weekend een stuk koeler.